Daniel Hageman met het NOS Journaal. De zoekt de moslimbroederschap toenadering tot gematigde politici met het oog op een tweede ronde van de presidentsverkiezingen. De broederschap hoopt dat, dat meer mensen op de partij zullen stemmen. Na het tellen van een groot deel van de stemmen ligt de kandidaat van de broederschap, Mohamed Morsi, op kop met 26 procent. Zijn rivaal is oud-premier Shafiq die in de regering zat van oud-president Mubarak. Bankia, de vierde bank van Spanje, wil 19 miljard euro van de overheid. Dat melden Spaanse kranten. De kapitaalinjectie is nodig om de zware verliezen op de vastgoedportefeuille af te dekken. Bankia werd twee weken geleden gedeeltelijk genationaliseerd. Kredietbeoordelaar Standard Poor's heeft Bankia en twee andere Spaanse banken afgewaardeerd vanwege hun zwakke financiële positie. De drie banken hebben nu de junk-status. De euro is vandaag even door de grens van 1,25 dollar gezakt. Dat was voor het eerst in bijna twee jaar dat dat gebeurde. De daling heeft te maken met de crisis rond Griekenland. Er is steeds minder vertrouwen dat het land in de eurozone kan worden gehouden... nu Griekenland niet alleen met de eurocrisis, maar ook met een politieke crisis heeft te maken. De politie van het Vaticaan heeft een man opgepakt. die ervan wordt verdacht dat hij vertrouwelijke documenten van de paus heeft gelekt naar de pers. Italiaanse bronnen melden dat het gaat om de butler van paus Benedictus. Het is voor het eerst dat er iemand wordt opgepakt voor het schandaal waarbij persoonlijke brieven aan Benedictus terechtkwamen bij de pers. De commandant van een geneeskundige eenheid in Heerenveen is geschorst. Hij zou de regels voor het inhuren van personeel en de aanschaf van materiaal hebben overtreden. Defensie heeft aangifte gedaan van het indienen van valse declaraties. De zaak kwam aan het rollen toen enkele medewerkers de kwestie aankaarten. Mogelijk zijn er meer mensen bij de fraude betrokken.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 I make you shake to, break you, take to, right in the path for what they call the moo moo. KLS, boy, we come rough. Bring the break. What time is love? the mic. What time is love?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

there was a back way out. Wish there was a back way out. I turned to the mirror. there was a back way out understand house music. Can't you understand? Can't you understand? 家。 Come on, Muhammad, then we hit fame. Too easy to what you deal, we get insane.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 Alleen zegen. 106.9 ZFM ZFM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 back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 it, do it, do it.